Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Versmokkelaars die steeds vaker bolletjes met vloeibare cocaïne slikken. Die methode is veel gevaarlijker dan de traditionele bolletjes met poeder. Als de vloeibare bolletjes knappen, dan is er een grotere kans op een overdosis. Het afgelopen anderhalf jaar heeft de marechaussee op Schiphol zo'n 50 smokkelaars met bolletjes vloeibare cocaïne aangehouden. Volgens de marechaussee denken smokkelaars dat die bolletjes minder zichtbaar zijn op bijvoorbeeld bodyscans. Maar dat is een illusie, zegt de marechaussee. De vloeibare cocaïne is net zo zichtbaar. Hamas heeft na 2,5 jaar de wapenstilstand met Israël opgezegd. De Palestijnse beweging heeft dat op een eigen radiozender laten weten... na een reeks aanvallen over en weer tussen Israël en militante Palestijnen. De spanning is sinds donderdag flink opgelopen nadat acht Israëliërs in de zuidelijke stad Eilat waren gedood. Sindsdien zijn er over en weer vergeldingsacties. Daarbij werd één Palestijn gedood en vielen aan beide kanten gewonden. De wapenstilstand was sinds het einde van de Gaza-oorlog in januari 2009 van kracht. Het geweld tegen demonstranten in Syrië lijkt onverminderd door te gaan. Donderdag zei president Assad tegen VN-chef Ban Ki-moon dat alle legeroperaties tegen betogers waren gestaakt. Maar gisteren zijn er opnieuw veel slachtoffers gevallen. Activisten melden zeker 34 doden. Onder meer in de provincie Dera, de stad Homs, buitenwijken van Damascus en in de historische stad Palmyra. Betogers in Homs riepen leuzen waarin ze eisten dat Assad voor het internationaal strafhof wordt gebracht. De Verenigde Staten en de EU hebben de afgelopen dagen hun sancties tegen Syrië verscherpt. De EU overweegt bovendien een olieboycott in te stellen. Ongeveer een derde van de Syrische olie-export gaat naar Europa. Het weer, vannacht opklaringen, minimaal rond 10 graden met lokaal kans op een mistbank. Overdag zonnig en warm, in het zuiden kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Show.